Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het afgelopen jaar zijn er meer migranten naar Nederland gekomen dan in 2021. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Oorzaak van de toename is met name de oorlog in Oekraïne. Het gaat dan om zo'n 108.000 mensen. In totaal kwamen 403.000 migranten naar Nederland... tegenover 298.000 het jaar daarvoor. Naast de oorlog in Oekraïne zijn werk en gezin ook de, de oorzaak van de toegenomen migratie. De leider van de Russische huurlingengroep Wagner heeft voor het eerst in een week tijd weer een teken van leven gegeven. Er is een audiobericht opgedoken waarin Kenny Prigozhin te horen zou zijn. Hij heeft het over de verwachting van nieuwe overwinningen aan het front. Het is onduidelijk wat hij ermee bedoelt. Prigozhin zou na zijn gestaakte opmars naar Moskou in Belarus zitten... maar hij is nog niet in het openbaar gezien. Oud-minister Arie Slob is door de Haagse gemeenteraad naar voren geschoven als verkenner. Vrijdag viel het college van Den Haag door oneenigheid over de terugkeer van groep De Mos. De VVD vertrok uit het college omdat PvdA en GroenLinks daar niet over wilden praten. Arie Slob gaat nu op zoek naar een nieuwe meerderheidscoalitie... met als doel klaar te zijn voor het eind van de zomer. Ouders die slachtoffer waren van het toeslagenschandaal... kregen vaak geen subsidie om een advocaat in te huren... in zaken tegen de Belastingdienst. Daardoor stonden ze soms alleen voor in de rechtszaal... of zagen ze helemaal af van een procedure. Dat zegt het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum. Mensen met een laag inkomen kunnen subsidie krijgen voor een advocaat... maar ten onrechte werd ervan uitgegaan dat veel aanvragers zelfredzaam waren. Daarom kregen ze geen subsidie. Het werd volgens de onderzoekers veel te laat opgemerkt. Het weer, buien trekken richting het oosten van het land. Het kan ook gaan onweren en lokaal hard waaien. De komende dag is het zonnig en daarna weer bewolkt en regen.